De C Wouter Jong met het NOS-journaal. Israël is begonnen met de aanval op Gaza-stad, meldt het Israëlische leger. In de krant The Jerusalem Post zegt een woordvoerder dat buitenwijken van Gaza-stad al gecontroleerd worden. Het is onduidelijk of dat klopt. Israël zei eerder al dat het Gaza-stad wil bezetten. Dat leidde tot felle internationale kritiek. In de stad zitten honderdduizenden Palestijnen en de humanitaire situatie is schrijnend. Nederland stuurt twee Patriot luchtafweersystemen naar Polen... heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Het materieel vertrekt vanaf 1 december tegelijk met 300 Nederlandse militairen. Die gaan vanuit Polen het NAVO-grondgebied beschermen en bewaken. Volgens minister Brekelmans is de hulp bedoeld om de Russische agressie te ontmoedigen. Naast de Patriots werken de militairen ook met anti systemen Mensen met ADD of ADHD hoeven vanaf 1 april geen medische keuring meer te ondergaan bij het halen van hun rijbewijs. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zegt dat de keuringen disproportioneel zijn. Uit onderzoek van het CBR komt aan voren dat vrijwel iedereen met alleen ADD of ADHD bij de keuring geschikt wordt bevonden om achter het stuur te zitten. Het idee was dat die groep mensen vaker dan gemiddeld bij verkeersongelukken betrokken zouden zijn. Dat blijkt niet zo te zijn. Oud-Jumbo-topman Frits van Eert gaat in beroep tegen de celstraf die hij opgelegd kreeg. De rechter in Groningen veroordeelde hem eerder deze maand tot twee jaar cel voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Volgens een advocaat wil Van Eert het vonnis op alle punten opnieuw laten beoordelen. Volgens de rechter wist Van Eert dat geldbedragen die bij hem thuis waren gevonden afkomstig waren uit de drugscriminaliteit. Na zijn arrestatie trad Van Eert terug als topman van de supermarktketen. Het weer, vanavond nog een tijd zonnig, vannacht ook helder. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Met een matige noordenwind wordt het 18 graden in het noorden tot 24 in Limburg. De komende dagen wordt het nog wat frisser. Rond het weekend is er kans op een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar.